De politie heeft corruptie ontdekt binnen de eigen organisatie en andere opsporingsdiensten. Dat bevestigt de politie na een bericht in de Telegraaf. De ontdekking werd gedaan tijdens het omvangrijke EncroChat-onderzoek... toen agenten maandenlang konden meelezen met berichten die criminelen naar elkaar stuurden. VMBO-scholen willen de praktijkexamens die voor volgend jaar april gepland staan schrappen... omdat leerlingen door corona veel achterstand hebben opgelopen, schrijft het AD. VMBO, basis- en kaderleerlingen hebben door de sluiting van de scholen zo'n 13 weken aan praktijklessen gemist. Het ministerie zegt dat de praktijkexamens gewoon doorgaan en dat de scholen er extra tijd voor krijgen. Op de tweede dag van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer komt vandaag premier Rutte aan het woord. Gisteren debatteerden de fractievoorzitters tot avonds laat over de begroting voor volgend jaar. Duidelijk is dat een meerderheid in de Kamer de begroting van het kabinet steunt. Koninklijke Horeca Nederland is bang dat horecagelegenheden in bepaalde regio's om 12 uur s'nachts dicht moeten. Het kabinet zegt morgen met nieuwe regionale coronamaatregelen te komen. De horecabranche noemt het eerder sluiten van restaurants, bars en cafés geen goede oplossing om het aantal besmettingen in te dammen, omdat de meeste besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden. De Nederlandse editor Henk van Egen heeft een Creative Emmy gewonnen. Hij kreeg de prijs voor de montage van de superheldenserie Watchmen. De Creative Emmys zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen... voor technische prestaties bij films en series. Het weer op veel plaatsen volop zon en 18 tot 22 graden. Ook de komende dagen zonnig en droog.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 Zandvoort. wat eh, monteurs bij eh, Liander zich ook allemaal afvragen. René en Angela en I'll be good. Toch altijd lekker hoor, deze ochtend. Waar stroomstoringen in het postcodegebied 2041 Tieners Lodewijk. Eh, dat is mijn postcode, maar in het hele 2041 gebied is er, een post, is er een stroomstoring aan de gang. Net even de persvoorlichter gebeld van Liander. Het gaat om een spontane storing van ongeveer 1248 aansluitingen, waaronder de mijne. En de verwachting is dat het om 10 uur verholpen is. Dus eh, men eh, gaat eh, ervan uit dat het een kleine storing is.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 We can have what's next till we hang inside. afleveringen eh, van eh, hedenochtend zijn er ook eh, gewoon nog straten bespaard gebleven. Ik denk bijvoorbeeld aan de straten van Frank Paardenkoper en van Marcus van Dam. Die, die hebben er waarschijnlijk helemaal geen last van. Maar uh, er is ook goed nieuws. Want ehm, ik denk dat er al een deel van de stroomstoring al verholpen is. In de Lorenstraat en omgeving moet het allemaal weer werken. Behalve dus in de straat waar ik woon en een delen van de Linnéestraat en daarachter die schijnen nog eh, niet te werken. En ook eh, een deel van Oud-Noord. Eh, het is maar goed dat het nu al licht is, s ochtends. Want als het s ochtends donker was en je moet dan zoeken naar licht... dan krijg je China in your hand. De Pauw heeft het erover. tot zover de paal. Want eh, anders eh, kan ik eh, halverwege het volgende nummer de boel op hold zetten. Dat, dat doen we dus niet. draai een ander liedje van iemand hier uit de buurt hoor. Dus, en dat is over hoe een penicillinekuur een liedje oplevert. Of tenminste andersom. Fabian de Dammers vult het op tot 9 uur. You make me strong. silence, I realize I'm alone, not alone in my life, but in my reflect our friends, inflecting light.